uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Bij een aanrijding vanmiddag bij Doesburg in Gelderland... zijn vier inzittenden van een auto gewond geraakt, van wie één ernstig. Hun auto werd van achter aangereden en belandde naast de weg. Mogelijk is er opzet in het spel. De automobilist die het ongeluk veroorzaakte is doorgereden. De politie is naar de bestuurder op zoek. Vanwege de ernst van het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen. De politie gaat onderzoek doen naar de dood van een agent. De man van 31 werkte bij de Landelijke Eenheid. Hij pleegde zelfmoord nadat hij had geklaagd over pestgedrag van collega's, schrijft NRC. Hij had hierover al een gesprek gehad met zijn leidinggevende... en binnenkort zou nog een gesprek volgen. Een aparte eenheid binnen de politie gaat onderzoeken of er een verband is... tussen de dood van de man en zijn klachten over pestgedrag van collega's. Hulpdiensten zijn vanmiddag massaal uitgerukt naar Emst bij Apeldoorn... omdat werd gedacht dat er in een weiland een vliegtuig was neergestort. Daar aangekomen bleek het te gaan om een kleine helikopter met twee inzittenden... die een voorzorgslanding had gemaakt. Niemand raakte daarbij gewond. De voorzorgslanding was nodig vanwege een storing in de helikopter. In Thailand is een marineduiker overleden... aan de gevolgen van de redding van een jeugdvoetbalteam anderhalf jaar geleden... De duiker liep toen een bloedinfectie op. Die is hem nu fataal geworden. Vorig jaar juni zaten twaalf jongens en hun coach twee weken vast... in een complex in het noorden van Thailand. Een team van honderden reddingswerkers haalde de groep levend uit de grot. En dan het weer. Vanavond en vannacht vriest het. Ook kan er een mistbank ontstaan. Morgen is het wisselend bewolkt. Als de mist is opgelost, wordt het maximaal 5 graden. Ook zondag kan de mist in de ochtend hardnekkig zijn... maar uiteindelijk is er overal zon.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 Het weekend in. U krijgt van mij de 40 beste platen, uh, danceplaten van deze week. De eerste 20 hebben we natuurlijk gehad. Ik zal ze zo nog even opnoemen. En we hebben straks een nieuwe nummer 1. Pensa, pensa, pensa, wat ik zoek Er zijn dames in de tent zitten goed We knallen wat vissen in de shotjes zijn zoet Oh, het is weekend, weet niet wat je doet Zoals ik al zei, eh, zal ik even de platen opnoemen die we al in het vorige uur gedraaid hebben. Nummer 40, Home van Martin Garrix. Ik denk niet dat hij volgende week nog in de top 40 van de danceplaten zal staan. Want hij zakt nu wel heel snel. Op nummer 39 Harder van Jack Jones en Bebe Rexa. 38 SOS van Avicii. Laat langzamerhand ook de dance top 40. En dan 37, You Little Beauty van Fisher. Op 36, nieuw binnengekomen deze week, Make It To Heaven van David Guetta en Morton. Op 35, Winter Wonderland, eh, Sam Veld. Die begint wel al te dalen, dus het is maar de vraag of hij de kerst haalt. Dan op 34 All Around the World van Rehab en A Touch of Glass. Dan op 33 The Drill, Magnificence en Seven Skies. Op 32 Universal Nation van Bart Skills en Push. En dan op 31 we eh, vorige week nog op 38. Grado van Sievert. Op 30 Joyce Roberto van Suras. En dan op 29 ook nieuw binnengekomen deze week. Rabbit Hole van Kelm Fat en Jam Cook. Op 28 You Got The Love. Van Kierno Silva en Movalk. En op 27 San Francisco van Dondola. Dolla. Op 26 Losing It van Fisher. En op 25 I Love You Armin van Buren. Deze week vier plaatsen gezakt ten opzichte van vorige week. Op 24, We Got Love van Zigala Viet en Ella Henderson. En op 23, Jack Jones en Ella Henderson met This Is Real. Vorige week nog op 29, dus stijgt zes plaatsen. Dan op 22, Don't Call Me Up van Mabel. Begint ook te dalen. En dan LP 21 Soldier van Ovaya. En als laatste, maar not least, Instagram van Dimitri Vegas, Like Mike en David Guetta op nummer 20. En dan gaan we natuurlijk over naar nummer 19. Dat is Too Much van Kubri. Nummer, nummer 19. You think I give a fuck? Nah, I got too much. I, I got too much. I, I got too much. You think I give a fuck? Nah, I got too much. I, I got too much. I, I got too much. You think I give a fuck? Nah, I got too much. I, I got too much. I, I got too much. You think I give a fuck? I, I got too much. I, I got too much. Too much. pretending not to see them. And instead I pour the milk. Nummer 17. hear people talking about free your mind, free your body, free your soul. But they really don't know what that means. They don't really know how to do it. Free your mind, free your soul, free your body. Free your mind, free your soul. talking about through your mind, through your body, through your soul. But they really don't know what that means. They don't really know how to do it.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 The only road I know is cold, but I keep walking straight ahead. Ja, dames en heren, het tak gaat er hier af bij ZFM het weekend in. U krijgt natuurlijk de 40 beste dansplaten van deze week van mij. Op 18 was Pour de Milk met Robbie, Dorothy en Kees. Op 17 Ritual van Rita Ora, Chesto en Jonas Blue. En op 16 deze week nieuw binnengekomen Free Your Body. En wat een plaat van Chris Lake en Solardo.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 Mijn collega's hebben natuurlijk weer een perfect programma voor je, waardoor je nog meer in de feeststemming komt. Maar nu nog de laatste platen van de Dance Top 40. Net hoorde u op nummer 13, Pump It Up eh, van Endor. En dan op 12 I View Love van Sam Smith. Beide zijn deze week dus tegen. Op nummer 11, en dan blijft hij al eh, een tijdje staan, Post Malone van Sam Veld en eh, Rani. En dan hebben we nog natuurlijk op 10 net gehad God is a Dancer van Chesto en Mabel. Vorige week nog op nummer 9, nu een plaatsje gezakt. En straks op nummer 9, Roses. van St. John. Nummer 9. with the body screaming dollar. Never sold it back, but looking like Pablo in the phone. This gon' make him feel away.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 Zetten we het weekend in. Wij knallen u het weekend in. Dus zit klaar voor de laatste acht platen. Want eh, dit was eh, Move Your Body op nummer 8. Vorige week nog op 7. Op 7 stond Peace of Your Heart van Medusa Feet Good Boys. En op 6 stond Martin Garrix en Dean Lewis met Used to Love. En net hoorde u natuurlijk op nummer 5 Turn Me On van Recon Excalibur Heldens. Zometeen op 4 Hooked van Martin Eiken. En we hebben nog een nieuwe nummer 1 en nog steeds de hoogste nieuwe binnenkomen. Nummer 4 nummer, nummer drie. drie. Why do I feel like I'm drowning? control some patience. control. You're acting like a diva saying you don't want pain. It's gotta be your feisty style. Raise that brow. Love it when you look at me that way.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 Close your eyes, your eyes. We gotta go. Won't you take me home? I wanna ride it. I don't want Ride it. Just lose control. Ride it. Ride it. My soul. it's still Voordat ik naar de nummer 1 ga van deze week, noem ik heel even nog het lijstje van de laatste 19 van die ik dit uur gedraaid heb. Want op 19 stond Too Much van Kubri. En op 18 oerdemilk van Ruby, Doherty en Keys. Op 17 Ritual van Rita Ora van Chesto en Jonas Blue. En op 16 is nieuw binnengekomen Free Your Body van Chris Lake en Solardo. Op 15 Narcotic, eh, Unatas en Yannick Senex. En van op 14 Higher Love mm, van Kigo en Whitney Houston. Op 13 is gestegen Pump It Up van Endor. En op, van op 12 staat I Feel Love van Sam Smith. Op 11 Post Malone, Sam Veld, Feet Rani. En op 10 staat God is a Dancer van Chesto en Mabel. Op 9 staat Roses van St. John. En op 8 staat Marcel Jefferson en Solardo met Move Your Body. Op 7 staat Peace of Your Heart van Medusa. En op 6 staat Use to Love van Martin Garrix. En op 5 staat Termion van Riton en Oliver de Oliver Heldens. Sorry, ik spreek de naam verkeerd uit. En op 4 staat Hoekt van Martin Eiken. Op 3 staat Loose Control van Medusa, Becky Hill en Good Boys. En op 2 staat Ride It van Regard. Dus op 1 staat ook gelijk de hoogste nieuwe binnenkomer. En dat is Don't Start Now. Volgende week is er weer een ZFM met weekend in. Zometeen is er nog Siert. Maar nu krijgt u eerst de nummer 1 van deze week.